Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De regeringspartij CDU van bondskanselier Merkel heeft het zoals verwacht erg slecht gedaan bij de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. De partij verdwijnt na 58 jaar waarschijnlijk uit de regering van de grote deelstaat. CDU kreeg volgens een exit poll vandaag 38% van de stemmen, de Groenen 25% en de Sociaal-Democratische SPD 23,5%. De Groenen en de SPD willen in Baden-Württemberg een rood-groene coalitie vormen. Volgens onderzoek weken veel kiezers uit naar de Groenen omdat die tegen kerncentrales zijn. Sinds de nucleaire crisis in Japan ligt kernenergie erg gevoelig in Duitsland. In februari leed de CDU van Merkel ook al een historisch verlies bij deelstaatverkiezingen in Hamburg. In Rijnland-Palts werd vandaag ook gestemd. In die deelstaat raakt de SPD vermoedelijk zijn absolute meerderheid kwijt. Troepen van de Libische leider Gaddafi hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de stad Misrata. De stad is in handen van opstandelingen. Die melden dat de stad en de haven met tanks en mortieren worden bestookt. Daarmee komt er een eind aan een korte gevechtspauze na de luchtaanvallen van westerse landen. Gisteren kwamen in de buurt van Misrata 20 Franse gevechtsvliegtuigen in actie. Ze schakelden vijf Libische vliegtuigen en twee helikopters op de grond uit de TFAF kunstbeurs in Maastricht zijn verschillende topstukken niet verkocht. Onder meer de grote publiekstrekker, een Rembrandt uit 1658, vond geen nieuwe eigenaar. De TFAF trok dit jaar 73.000 bezoekers, iets meer dan vorig jaar. Een onbekende inwoner van New York heeft in een lotto de jackpot gewonnen van 223 miljoen euro. De Mega Millions lotto wordt gespeeld in 42 van de 50 Amerikaanse staten. Jackpot is normaal 8,5 miljoen euro, maar hij was flink aangegroeid doordat sinds begin februari geen enkele deelnemer de goede cijfers had aangekruist. een soortgelijke lotto in Europa wonnen gisteren een Belg en een Portugees elk 69 miljoen euro. Het weer, heldere avond, vannacht lichte vorst en morgen en dinsdag opnieuw zonnig lenteweer.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 yesterday Suddenly I'm not half the man yesterday hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia een top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, nee, het gaat natuurlijk, ja. dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind heeft, dat vind ik ook, dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij mij, En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voor voorbij zou gaan? song. brandend zon. Belle bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare. Nous volons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens qu'il se méfie, Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien regard des parents, si le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, le avant mariage. mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de uh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op zeven Abba, uh, A, eh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have A Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, I and call Are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Share. Are you lovesome? Ja, dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat? dat, nou, dat? Eh, Arnifert, Björn, Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk al I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, op de cd zet en niet eerst afluistert.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 real melodie time. Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what law, tongue, skin, rastas, wolves, walkers, even Keith Tigwin. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom located out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleeping, walking, living out. Loving, loving, loving, loving. Got to do my best to please, it just Griggs. I got the one and only walk. Okay, guys, ready, Vic? I'm completely ready when you are, Shaky. Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? It's all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself quiet, talking, sleeping. legs the mean? Just the same as a seven-inch really, except you get five inches of nothing in the middle. Oh, mind you, it does cost an extra quid. Yeah, that's the point. So listen, Lucas, we've got to clear up here for nothing. It's still mine. I was looking forward to some raw guitar garlic. All right, mate, take this raw chicken guitar. All right, I will. Oh, son, I'm a left not son. Million, stick him in the problem before he realises he's not dead. No, look back. Come on, guys. Ooh. Thanks. charity. That's Michael. Hi, Cliff. It's me. Who are you? Oh, they take your money. come. Dat <laughs> waren de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. lente zo pret, Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en vaal, verloor haar jeugd, haar ideaal haar liefde bleef bestaan Toen ging hij weg bij haar vandaan Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had Dat op een dag hij weg zou zijn En zij alleen met spijt en pijn Dat hij zo lang een meisje had Als stormwind speelt met een enkel blad Zestien lente zo pril.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 Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man answer yes or no Darling, I will understand Put your sweet lips a little closer to the phone Let's pretend that we're together all alone I'll tell the man to turn the had are all To take your heart away Ja, ja, je mag het nu zeggen, kerstman Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> had oh, ja, ja, af. nou, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik, vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol. Katsian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Kamelang In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doet voor Bordulo in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayurlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei vaar arends, scherbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen dat verpeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc, sublie hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terror. His truth is mine. my soul to answer him to make men holy. I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do Saw it through Without exemption I planned each charted course careful step along the byway and more, much more than this, I did it my way. Yes, there van gehoorzaamheid. Dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley, de Rockers, Rock Around the Clock.